Volgens de FNV zijn in de driehoek Sittard-Heerlen-Maastricht zo'n 300 chauffeurs niet aan het werk gegaan. De werknemers van Veolia willen met hun actie een signaal afgeven na een aantal gewelddadige incidenten. Gisteravond werd een buschauffeur in Kerkrade door iemand met een vuurwapen beroofd. Het was in Zuid-Limburg de derde gewapende overval op een buschauffeur in korte tijd. De Belastingdienst gaat scherper controleren op fraude met leaseauto's en auto's van de zaak. Volgens staatssecretaris De Jager frauderen tienduizenden leaserijders met hun privékilometers. Ze schroeven bijvoorbeeld de kentekenplaten van hun privéauto op de leasewagen. De jager denkt 200 miljoen euro aan naheffingen en boetes binnen te halen. De regeringsleiders van de EU zijn het nog niet eens over hun inzet bij de klimaatconferentie in Kopenhagen. In Brussel hebben ze gesproken over een fonds om arme landen te helpen bij het opvangen van de gevolgen van klimaatverandering. Daarvoor is 6 miljard euro nodig, maar er is pas 3,5 miljard toegezegd. Vooral de Oost-Europese EU-landen dragen weinig bij. Ze zitten krap bij kas vanwege de economische crisis. Minister Kramer heeft uitgehaald naar Tweede Kamerleden die twijfelen aan de opwarming van de aarde. Met name de PVV en Rita Verdonk vragen zich af of het probleem wel zo groot is. Kramer zei dat de politici zich niet moeten mengen in een wetenschappelijke discussie. Ze baseert zich op cijfers van het klimaatpanel van de VN, het IPCC. Kramer zei ook dat ze geen onderzoek wil doen naar berichten over gesjoemel met klimaatcijfers. De VVD had daarom gevraagd. Het weer, bewolking en af en toe regen of motregen, middagtemperatuur ongeveer 8 graden. In het weekend blijft het bewolkt met soms lichte neerslag, middagtemperatuur daalt, zondag wordt het 2 tot 5 graden.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 Vanaf mijn tienerjaren. Ik heb een groot aantal uitvoeringen verzameld en daar al een aantal van laten horen. Deze was van tenorspeler Stan Getz. Voorlopig stop ik er maar weer even mee... Maar zoals gebruikelijk laat ik er nog eentje horen. Ditmaal weer een vocale versie. Jazz-bariton Billy Eckstein met voorlopig de laatste Serenade in Blue. When I hear that serenade somewhere in another world alone with you, sharing all the joys we used to know. Many moons ago, once again, your face comes back to me just like the theme of some forgotten melody in the album of my memory. Serenade in blue. It seems like only yesterday a small cafe, a crowded floor. And as we dance the night away, I hear you say forevermore. And then the song became a sigh, forevermore became goodbye. But you remained in my heart. Tell me, darling, is there one little spark, or only lonely ashes of the flame we once knew. Should I go on whistling in the dark, serenade? that come creeping and cover the day. I wonder if there's still a spark, or should I whistle in the dark? Say noord saxofoniste en een vibrafonist waren te horen in een jazzklassieker... die aanvankelijk bekend is geworden door het pianospel van de componist van dit nummer, George Shearing. Daarna is het door velen gespeeld. En nu werd dat gedaan door de saxofonisten Eddie Lockjaw Davis, Sonny Rollins en in de hoofdrol Dexter Gordon... met op de vibrafoon Lionel Hampton. Uiteraard was dit de Lullaby of Birdland... De Amerikaanse jazzcrooner Mel Tormé is eigenlijk nooit goed doorgebroken in Europa. Hij had de grote pech dat Frank Sinatra een tijdgenoot was. Hij had ook geen goede relatie met de maffia. En hij was veel bescheidener dan Good Old Frankie. Maar Tomé was een stuk veelzijdiger dan Sinatra. Hij had een prachtige stem en dictie, componeerde zelf ook veel, speelde piano, kon drummen en heeft diverse boeken op zijn naam staan. Ik heb hier een bijzondere opname waarop bariton baritonsaxofonist Jerry Mulliken hem begeleidt in een song die Mulliken ook heeft geschreven. hem mee en Jerry Mulliken in The Real Thing. This is our brand new song, music by the great Jerry Mulligan. It's called The Real Thing. You'd think by now I would have learned my lesson. You'd think at least I would have grown more wise. What I once thought could never reoccur is taking place before my eyes. I can't believe what's happening is true. I have this awful sense of deja vu. This couldn't be the real thing. Ask me, I've been in love before. I've known the pain and heartaches and tears. This couldn't be the real thing. Not now, not knowing what I know. I fought against these feelings for years. And yet, this sudden weakness of me absolute conviction that she's the very one to conquer all my foolish fears. How could this be the real thing? I thought I'd left that all behind. Better safe than sorry, I swore. Yet here I stand before her, saying that I adore her. I guess I'll try the real thing once more. Here I stand before her, saying that I adore her. I guess I'll try the real thing. You'd think by now I would have learned my lesson. paar weken geleden draaide ik een eh, bijzondere cd van Duke Ellington, namelijk met opname in kleine bezettingen. Ellington hield erg van experimenteren en speelde vaak met enkele sterren uit zijn big band net gecomponeerde muziek om te horen hoe het klonk en of het kon worden uitgebreid in een arrangement voor de hele band. En daarnet draaide ik het proefnummer All Too Soon, waarin onder andere Harold Asby op tenor Cat Anderson op trompet waar het horen naast uiteraard de Duke op de piano. Ik beloofde al eerder na het vertrek van Sinterklaas de kerstsfeer alvast op te roepen. En dat stond ook op het lijstje van de Sint die zijn goede vriend de kerstman alle succes wil toewensen. Ooit componeerde de net beluisterde Mel Tomé de mooie Christmas Song. En tenor saxofonist Dexter Gordon maakte er deze ballad van. in the night. And I heard me some big talk too. een kippenveltrekkende uitvoering van Blues in the Night. Gezongen door Eva Cassidy, wie vroegtijdige dood nog altijd door velen wordt betreurd. Vandaag opgedragen aan een trouwe CFM-luisteraarster in Dokkum. Het lijstje van eh, Sinterklaas vermeldde een verzoek dat ik totaal niet achter hem had gezocht. Een nummer van de big band van clarinetist Artie Shaw. Ik heb de man jaren niet gedraaid, Sint, maar ik vond het mooie. Jungle Drums met de band van Artie Shaw. Thank you. Ik vond een mooie, zeer belegen cd van vibrafonist Mal Jackson. Uit 1958, waarop hij onder meer speelt met tenor-saxofonist Coleman Hawkins, gitarist Kenny Burrell, pianist Tommy Flanagan, bassist Eddie Jones en drummer Connie Kay. En samen speelden zij zo net Close Your Eyes. In het kader van de naderende kerst nog maar even een jazzy kerstlied. Het werd in, 19, sorry, nee, in 1857 gecomponeerd door de Amerikaan James Piermont en kreeg eerst de naam One Horse Open Sleigh. Maar dat bekte niet lekker, dus het werd al gauw Jingle Bells. Hier gezongen en op de piano gespeeld door Freddie Cole, broer van de al vele jaren geleden overleden Nat King Cole. Jingle Bells. through the snow and I want horse open sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way.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 The horse was leading and like misfortune seemed his lot. He got into a drifted bank, and then we got upside. Hey, I jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun is to ride in one horse open sleigh.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 Zometeen gaan de winkels open en dan kunnen we ons overgeven aan het eh, gezellige oud-Hollandse familiespel cadeautje ruilen. En jullie kunnen natuurlijk ook eh, gezellig thuis blijven en met Jaap Koper de muziekboulevard opgaan. En natuurlijk is er volgende week zondag weer CFM Jazz. Dus zeg ik samen met de cornetspeler Ned Adderley, We'll be together again.